Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De snelweg A50 is vannacht bij Nijmegen enige tijd afgesloten geweest... na een ongeval waarbij drie auto's betrokken waren. De automobilist die het ongeluk veroorzaakte is te voet gevlucht. De politie heeft honden ingezet om de man op te sporen. De auto van de man raakte rond kwart over twee vannacht de vangrail in de middenberm net na knooppunt Valburg. Een andere automobilist zag dat gebeuren en remde af. Een derde automobilist botste daar bovenop. In de twee auto's die op elkaar botsten raakten drie inzittenden gewond. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. President Obama heeft een nieuwe ambassadeur in Nederland voorgedragen. Het is Tim Browes, mede-eigenaar van een groot advocatenkantoor en een van Obama's belangrijkste fondsenwervers. Browes heeft meer dan een half miljoen dollar bijeengebracht voor de herverkiezingscampagne van de president. Vier jaar geleden verzamelde hij ook al een paar ton aan donaties. De voordracht moet nog worden goedgekeurd door de Senaat. De Amerikaanse ambassade in Den Haag zit sinds afgelopen najaar zonder ambassadeur. De vorige ambassadeur was Vee Hartog-Leven, dochter van Nederlandse emigranten. Een Chinese dissident is gevlucht naar de Amerikaanse ambassade in Peking. Dat heeft een vriend van hem gezegd tegen de BBC. Het gaat om een van de bekendste dissidenten van China, de blinde Cheng Guangcheng. Hij stond onder huisarrest en snapte, ontsnapte volgens zijn vriend zondag door over een metershoge muur te klimmen. Na zijn ontsnapping verscheen er een videoboodschap van de dissident... waarin hij vraagt om een onderzoek naar de mishandeling van enkele van zijn familieleden. De dissident zou nu dus in de Amerikaanse ambassade zitten. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wil er niets over zeggen.